Ook de VVD, GroenLinks en alle plaatselijke partijen samen gingen in zetels vooruit. De PvdA leverde honderden zetels in en in mindere mate verloren ook CDA en SP. De PVV, die alleen meedeed in Den Haag en Almere, wordt in Den Haag de tweede partij en in Almere de grootste. In Den Haag blijft de PvdA, ondanks fors verlies, de grootste. Dat laatste geldt ook voor Amsterdam. In Rotterdam zijn nog niet alle stemmen geteld, maar de PvdA en Leefbaar Rotterdam zijn in een nek-aan-nek -nek race verwikkeld. De uitslag daar wordt pas morgen bekend. PVV-leider Wilders noemde de uitslag in Almere en Den Haag de springplank voor de rest van het land. We gaan op 9 juni de grootste partij van Nederland worden, zei hij. De opkomst was deze gemeenteraadsverkiezingen historisch laag. Met bijna alle stemmen geteld kwam ruim 53% van de stemgerechtigden opdagen. In 2006 lag de opkomst nog 5% hoger. Het zuiden van Taiwan is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter... en was in het zuiden van het eiland op 250 kilometer van de hoofdstad Taipei. Nog onbekend aantal mensen raakte gewond en de schade lijkt mee te vallen. Op het Harpengala in Hilversum hebben Armin van Buren, Jaap Buis en Wende Snijders een gouden harp gekregen. De jury prijst Armin van Buren omdat hij met zijn dansmuziek een ongekend groot bereik heeft. Jaap Buis wordt geëerd voor zijn verdiensten als artiestenmanager en Wende Snijders wordt geroemd omdat ze het genre van de chansons voor de vergetelheid heeft behoed. Het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten met 2-1 gewonnen. In de Amsterdam Arena maakte Dirk Kuyt in de 40ste minuut het eerste doelpunt uit een strafschop. Klaas-Jan Huntelaar zorgde in de 74ste minuut voor 2-0. En vlak voor tijd scoorde de Amerikaan Bocanegra nog tegen. Het weer. Overdag is het zonnig en het blijft droog.